uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Gouda is een tankstation uitgebrand. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De overkapping en de pompeilanden zijn verwoest... en de gevel van de shop is zwaar beschadigd. Er zijn ook enkele auto's in vlammen opgegaan. De oorzaak is nog niet bekend. Een ooggetuige meldt op Twitter dat een auto in volle vaart op een pomp is ingereden. In Hongkong zijn de stemlokalen opengegaan voor wat mogelijk de meest cruciale verkiezingen zijn sinds de Britse kroonkolonie in 1997 werd overgedragen aan China. De strijd gaat tussen enerzijds partijen die meer verwantschap voelen met de officiële Chinese partijpolitiek, anderzijds partijen die meer democratie willen. De verkiezingen zijn de eerste sinds de lange protestdemonstraties van 2014 voor meer democratie. Een aantal demonstranten doet nu mee aan de verkiezingen. De politie in Drenthe heeft twee verdachten gearresteerd na een mislukte ramkraak in Dwingelo. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De drie ramden de gevel van een supermarkt in het dorp, maar konden niet bij de geldautomaat komen. Ze vluchtten toen de politie eraan kwam, maar kwamen niet ver. Eén verdachte werd bij de vluchtauto aangehouden, een andere werd uit een boom geplukt. De derde verdachte wist te ontsnappen. De Britse premier May heeft voor de G20-top in China gesproken met president Obama over de relatie tussen de twee landen, nu de Britten de EU gaan verlaten. Obama benadrukte na afloop van het gesprek dat de Britten de belangrijkste partner zijn van de Amerikanen en dat er nog steeds sprake is van een speciale relatie. May zei eerder dat haar land zware economische tijden tegemoet gaat als gevolg van de brexit.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 No matter how late, baby, I'll be staying up. I can't sleep without you. Cause the night ends with you in a yellow cab shooting me a text ain't coming home. So as long as I can bet on you crawling in the bed after sipping out your high heel shoes. I ain't lying, saying have a good time out with your girls, girl, do what you do. No matter how late, baby, I'll be staying up. I can't Just waiting on a good night kiss. Bij deze wens ik je weer veel luisterplezier bij deze nieuwe aflevering van Crossroads.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 Veel van de fans zijn de pop country uit Nashville meer dan zat en ook in de States zijn er steeds meer artiesten die Nashville de rug toekeren. Of dat ook geldt voor Cody Jinks, weet ik niet. Ik denk dat hij nooit veel heeft gehad met dit country mecca. We kunnen ons daar gelukkig mee prijzen, want deze Texaan weet van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Dit is wat de echte fans nodig hebben. Real country. En dat is het. Luister maar naar mijn favoriete track van het album van de maand, I'm Not The Devil. De song? Chase That Song. I'm 18-wheeler with a throttle pinned down and a brake line cut just a screaming through your town. Well, I'm a Eind juli verscheen het eerste album Softer Side of the Country van Jesse Lynn. Het resultaat mag er zijn. I'll Fly Away is een van de songs op het album. In 1985 vergezelde Marty Stewart Johnny Cash naar Memphis en speelde mee op het Class of 55 album, waaraan ook Carl Perkins, Roy Orbison en Jerry Lee Lewis meewerkten. Aan het einde van de sessie gaf Perkins zijn gitaar aan Marty. Later dat jaar verliet Marty Stewart de band van Johnny Cash en kreeg een platencontract bij Columbia Records. Het jaar daarop kwam zijn debuutalbum en hij scoorde meteen een top 20 hit met Arlene.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 En daar bedoel ik niet mee de Country Music Hall of Fame natuurlijk, want daar zit hij nog steeds in. Zijn album Currents uit 1992 is geremasterd en opnieuw uitgebracht. Catfish Bates. Dit jaar neemt hij echt afscheid. They call me Catfish Bates, cause I can catch a catfish anytime I want to. Even when the moon man tells me they won't bite. They call me catfish baits cause I know where that big old flathead's a hiding. I'm gonna take him home with me tonight. I am the king of the Loosahatchee. My home is on the river. And them catfish, they all know me by my sign. I keep my nose on the west wind, my eye on the water, and my mind on my business all the time. Well, I get me a plug a day's work tobacco and a can of big old redwoods. I go down to where the rivers are running strong. I throw my hook out on the water, I let it float on down the channel. And I'll have me a big old flathead for too long. Uh, they call me Catfish Bates cause I can catch a catfish anytime I want to. Even when the moon man tells me they won't bite. Uh, they call me Catfish Bates cause I know where that big old flathead's hiding. And I'm gonna take him home with me tonight. Oh, when they bury me, I want to be somewhere on the river with a big old flathead laying on my stone. And them catfish'll all be praying there'll be flatheads up in heaven, so my ghost will leave them hatchy cats alone. Uh, they call me Catfish Bates cause I can catch a catfish anytime I want to. Even when the moon man tells me they won't bite. Uh, they call me Catfish Bates cause I know where that big old flathead's hiding. And I'm gonna take him home with me. I'm gonna take him home with me. I'm gonna take him home with me tonight. Voor Sea of Heartbreak moeten we terug naar 1961. De song, door Don Gibson geschreven en gezongen, werd toen een grote hit. Het is ook door anderen op de plaat gezet, waaronder Johnny Cash, zijn dochter Roseanne en Poco. In het tweede uur voegen we daar een bluegrass uitvoering aan toe. De original van deze week. De Amerikaanse Libby Koch staat met één voet in de country en met de andere in de rock, folk en blues. Niet alleen heeft ze een degelijk stembereik, haar frasering is gewoonweg uniek. Koch slaat nu licht rockend de weg naar Houston in met Back to Houston. Getipt voor de top. much left for me to do. I've picked up my whole blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Enkele maanden geleden kwam het album Grassified van de Bluegrass Boogeyman uit. Ze kregen de medewerking van diverse popartiesten, waaronder Tangerine. Samen vertolken zij It Will Not Bother Me. Onze zuiderbuur Bandit maakt van de Wiltura-song The Great El Tigre een country song en de niet meer bestaande Dixie Aces horen we in The Telephone Blues. little blind to see, but it will not bother me. Like to go when the sun is set, to fall asleep with a pen in my hand. When the wind blows fresh and free, no, it will not bother me. No, it will not bother me. No, it will not bother me wind blows fresh and free. No, it will not a place to be. No, it will not bother me. wekelijks op dit station. stole from, and the poor he stole for. He once met a senorita on the rail. Sweet little Juanita who smiled at him unafraid. harness to softened up at a sight that they saw. And love found a heart no bullet has been able to find before. Though he was a bandito with a price on his head, te amo querida, take me with you, she said. was het blokje country uit eigen land. Run met Donna Maria. Yeah, I've been running Running against the wind Going nowhere fast But I'll get there in too far till I get there. I get there. I wanna run, run, I wanna run, run. I wanna run, run, run. I'll never stop until I get there. Dit is het favoriete album van de maand. Critici en muziekschrijvers praten graag over zaken zoals subtiliteit en nuance in songwriting. De Cody Jinx song The Same is een perfect voorbeeld van nuance in songwriting. Dit is slechts één van de fraaie songs op het album. Luisteren is kopen. Die man werkt verslavend. I'm Not The Devil is het album van de maand. scared to see. Those lights were sure bright tonight. That bittersweet voice took me back to another time. She said, After all this while, it's good to see you doing fine that's a funny thing to hear. After last time, I recall the choice you made and the words you chose back then. And it killed me. Andy Martin draait al heel wat jaren mee in Zwitserland en met de regelmaat van de klok verschijnt er nieuw werk van hem. Met Some Days It Takes All Night verrast hij vandaag. Sometimes a glass of wine will do And then there's times it takes me quite a few. To get me where I start to feel alright. Some days it takes all night. Some days you just don't pay to get out of my bed do. You know who ghost walks into my head. Two days, one of ten days. days you barely cross my mind. But once you do, you stay a long, long time. There I go to the glow of neon lights. Some days it takes all night. to get out of my bed. Het album All Dogs New Tricks, met daarop de song Cowboy Blues van Skip Pesco, kan omschreven worden als een beetje blues, rock en bluegrass. Maar bovenal traditionele countrymuziek. Genietige blazen. Real Country If you think you're gonna be free of me, there's just one thing you should know. Someday we'll look back on all this, then we'll see. We're gonna miss us more than we show every day and every night that you're away. I keep hoping that you'll go from my dreams and from my thoughts throughout each day. So my sorrow will not show. me. dit programma draait het voornamelijk om country songs en Casey Donahue weet dit vertreffelijk te verwoorden. Ik heb er niets aan toe te voegen. Dit is een goede opsteker op weg naar het tweede uur. Zometeen nog een uur country. My life's a beat up truck on an old dirt road. It's a in the rain. When the wind turns cold, it's an empty glass. and a love gone wrong. My life is just like a country song. It's like that first kiss when you're holding on tight. When two boys love one girl and you know they're gonna fight. couple broken hearts, and a girl from my hometown who tore my world apart. Or a high school rebel pretending that he's strong. Yeah, my life's just like a country song. I spend all my time in these smoky bars on a stage too small against a neon wall, and with a crowd that just can't stop singing along.